Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oud-studenten elkaar 11,2 miljard euro studieschuld bij de overheid. Dat is een record. Een jaar eerder was de schuld een miljard lager. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen van DUO, de dienst Uitvoering Onderwijs. Studentenbonden verwachten dat studenten door het nieuwe leenstelsel steeds meer gaan lenen en ook steeds vaker het maximale bedrag. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam is op zoek naar een opvolger voor hoofdofficier van justitie van Nimwegen, meldt NRC. Er loopt nog een integriteitsonderzoek naar Van Nimwegen, maar volgens de krant wil het OM daar niet op wachten. Van Nimwegen werd in mei met buitengewoon verlof gestuurd. Hij zou een liefdesrelatie met een andere hoofdofficier hebben stilgehouden en de regels voor aanbesteding hebben overtreden. De politie heeft in Eindhoven actie gevoerd bij de voetbalwedstrijd PSV Bate Borisov. Op drie toegangswegen naar het stadion deelden agenten flyers uit... waarin ze vragen om een betere CAO. Zaterdag blijft de politie in Sittard weg bij de wedstrijd Fortuna Sittard FC Utrecht. En maandag tijdens de ochtendspits voert de politie actie rond Utrecht Centraal. Tuincentra verwachten dat de verkoop weer aantrekt nu de hitte en de droogte voorbij zijn. De verkoop van vaste planten en struiken liep terug met 25 tot 30 procent, meldt Intratuin, een van de grote tuinbedrijven. De centra verkochten deze zomer vooral spullen als parasols en barbecues, maar denken dat de mensen nu weer planten en struiken gaan kopen. Net als Ajax heeft PSV zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Thuis in Eindhoven won PSV met 3-0 van Bate Borisov uit Wit-Rusland. Wie PSV en Ajax in de groepsfase ontmoeten... wordt later vandaag bekend bij de loting.